De festivalzomer kan doorgaan. De evenementenbranche kan niet wachten. Het is echt weer het moment om weer, eh, weer aan de bak te kunnen. Eh, ja, het, wordt nu van belang om te zorgen dat we en die bezoekers weer eh, kunnen trekken. Nou, we, we, verwachten dat die er echt heel veel zin in hebben in de zomer. En het is van belang dat we weer goede samenwerking hebben met alle lokale overheden voor die vergunningen. En om te zorgen dat die evenementen alsnog door kunnen gaan. Het gaat vanaf 30 juni eerst om eendaagse festivals waar je met een negatieve test of vaccinatiebewijs naartoe mag. Later wordt er waarschijnlijk ook voor langere festivals versoepeld. Iedereen vanaf 18 jaar kan over anderhalve week om het Janssen-vaccin vragen. De vaccin was geschrapt, maar volgens minister De Jonge is het wel veilig en effectief. En omdat er maar één prik van nodig is, kan het bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die snel op vakantie willen. Mensen die al een ander vaccin krijgen, kunnen ook hun afspraak omzetten via een speciaal GGD-nummer. En een foutje van de Duitse bondskanselier Merkel. Ze is op de G7, een top van grote landen. En bij haar aankomst ging het eventjes mis, vertelt correspondent Tim de Wit. Onderaan de vliegtuigtrap gaf ze een aantal handen. Nou, daar werd ze door haar eigen man, die ook mee is gekomen, aangesproken. Erg komisch om te zien. Ze schrok er zelf van. Daarna schudden ze geen handjes meer. Op de top is het delen van vaccins met ontwikkelingslanden het belangrijkste agendapunt. En ook Shaggy van 18 is geslaagd. Ook voor het vak Grieks. Toen ze van het VWO naar de HAVO moest, bleef ze het vak volgen. Want ze had een hele toffe leraar. Hij heeft mij heel erg geïnspireerd. En ik vond het vak door hem echt heel erg leuk. Dus ik vond het heel zonde om eh, ja, alles wat ik zeg maar, van hem had geleerd, om dat gewoon ja, weg te gooien. Haar school begreep het en dus mocht ze naast haar HAVO-vakken door met Grieks. En daarin is ze de enige in heel Nederland, weet haar docent. Heel bijzonder. Ik, eh, ik dacht dat Shaggy de enige zou zijn in heel Nederland. Ik heb het voor de zekerheid gisteren in de Facebookgroep Klassieke Talendocenten gegooid. En niemand heeft het ooit meegemaakt. En dan nog het weer vanavond wat bewolkt. Er kan ook wat regen vallen. Morgen begint grijs, later zonnig. Tussen de 17 en 23 graden.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 Do -do -do Kleine jongens die gedragen zich als prof, willen koste wat het kost Limonade voor de toren staan Vrienden achter en gedragen zich alsnog En nog maakt die jongens prof Limonade voor de toren And you know ZFM Zandvoort.